Mark Hokken met het NOS-journaal. Zojuist zijn de Amerikaanse importheffingen ter waarde van 34 miljard dollar tegen Chinese producten van kracht geworden. De Chinese minister van Handel noemt de heffingen kortzichtig en zegt dat China geen andere keus heeft dan terug te vechten. Er waren al tegenmaatregelen aangekondigd als president Trump zou doorzetten. In Chinese staatsmedia wordt dan ook hard uitgehaald naar Trump. Een staatskrant schrijft dat Trumps weerbarstigheid ernstige schade kan toebrengen aan de wereldeconomie. Andere landen worden opgeroepen om zich te verzetten tegen de heffingen voor China. Een duiker die bezig was met de reddingsmissie van het Thaise voetbalteam is overleden na een zuurstoftekort. Het gaat om een vrijwilliger die voorheen als duiker van de Thaise marine werkte. De man probeerde op een nieuwe plek in de grot een vluchtroute aan te leggen. Het zou mis zijn gegaan toen hij daar zuurstofflessen wilde neerzetten. Collega-duikers hebben geprobeerd hem te reanimeren, maar dat lukte niet meer. In Japan is de oud-leider van de secte van de hoogste waarheid ter dood gebracht. De beweging pleegde in 1995 een gifgasaanval op de metro van Tokio. Ze gebruikten daarbij het zenuwgas sarin. Er vielen 13 doden, meer dan 6000 mensen raakten gewond. De secte bleek achteraf 20 ton sarin te hebben, genoeg om heel Tokio uit te roeien. Een vrouw uit Texas wordt ervan verdacht dat ze haar zoon van zeven heeft verkocht om een drugsschuld in te lossen. De vrouw van 29 werd vorige week opgepakt nadat een andere vrouw tegen de politie had gezegd dat ze het kind voor 2500 dollar had verkocht. De politie vermoedt dat de vrouw ook probeerde om haar twee dochters van 2 en 3 jaar te verkopen in Texas. De politievakbonden roepen hun leden op om in actie te komen en vanaf maandag alleen bekeuringen uit te delen bij ernstige overtredingen. De politie voert hiermee actie voor een betere CAO. Politiebonden zeggen dat agenten na de grootschalige reorganisatie bij de politie met te weinig mensen te veel werk moeten doen.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 So nice, Summer Samba. Het weer laat dat toe om deze muziek te draaien natuurlijk. Maar we hebben nog veel meer moois in petto. Als ik op het lijstje kijk zie ik de volgende namen onder andere staan. Christian McBride, Gordon Haskell, Omar Sosa, Gladys Knight, Benjamin Herman... Nou, noem het maar op. Er is weer heel veel muziek. We maken altijd een combinatie van mainstream. Maar omdat het zomer is, eh, ook wat smooth jazz tussendoor. En, eh, en we beginnen met een heel fraai nummer van eh, Christian McBride. Die heeft in 2017 een prachtige cd uitgebracht. Bring It. En luister eens naar deze klanken. Ik zou zeggen, geniet ervan. Christian McBride. Ja, dat is toch een prachtig arrangement van eh, McBride. Eh, en dit is natuurlijk een heel bekend nummer. In the wee small hours of the morning. Eh, ja, je hoort natuurlijk gestreken contrabas. harp en fluit gaven toch een beetje een licht impressionistisch karakter aan deze klassieker. En dan komt later de, de tenorsax van Danny Pratt. Ja, die, die, die klinkt dan weer prachtiger bij. Kortom, een fantastisch nummer. Een van de mooiste nummers van deze CD, vind ik zelf. En als je het over mooie nummers hebt, dan kom ik ook bij een, een zanger het was een, eh, een, een schoolmaatje van Robert Fripp. Misschien ken je die naam nog uit eh, King Crimson. En dan heb ik het over Gordon Haskell. Eh, Gordon Haskell die heeft ooit één hele grote hit gemaakt. How Wonderful You Are. Van de cd'tje uit Henry's Bar heette dat. Nou, mooi nummer. I go out most nights Attracted by the light Listen to the jazz in Harry's bar. And I know it won't be long before they play that song. Do you know how wonderful you are? It's a sentimental sound. Make me wanna fool around with somebody who is wishing on a star. I'll pull my hat down low, go up and say hello. Do you know how wonderful you are? I've always struggled with the art of conversation and there'll be those for whom the song has no appeal. But I know it works for me, and I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast some things are built to last. I've seen it all go down in Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful you are? with the art of conversation. And there'll be those for whom the song has no appeal. But I know it works for me, and I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast. Some things are built to last. I've seen it all go down in Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful? how wonderful you are. Do you know how wonderful you are? Ja, dit was een goede treffer van eh, Gordon Haskell. Eh, hij heeft nog wel meer uh, cd'tjes gemaakt, maar dit was de meest jazzy one. Ehm, ja, Harry's Bar. Er zijn natuurlijk heel veel barretjes. En het is natuurlijk heerlijk weer om eh, vandaag lekker een terrasje te, bezoeken. En zeker hier in Zandvoort. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Wat wil je nog meer? De temperatuur wordt aangenaam, graadje 26. Dus het wordt een, beloofd een hele mooie dag te worden. En als je in zo'n cafeetje of in een barretje bent, er staat soms een piano. En op een piano wordt heel mooi gespeeld. En uh, dan vaak ballads. En ja, ik was wel een beetje verbaasd, want ik kwam een cd tegen van Omar Thotha. Die heette Ballads. En dat is natuurlijk een, wat wildere jongen. Maar deze cd Ballads is wat rustige muziek. En voor de zondagochtend dacht ik, dat moet wel kunnen. Omar Sosa. Eens even kijken waar ik die heb neergezet. Omar Sosa. Hier heb ik hem. Eh, zo'n eh, pianist... waar je eigenlijk niet verwacht dat hij een eh, cd uitbrengt met ballads. Hetzelfde als band Joe Coltrane. Die had ook zo'n prachtig cd met ballads. ja, als we dan toch in dit rustige vaarwaard zitten... mooie muziek voor de zondagochtend, een beetje rustig wakker worden... dan kan je ook niet om uh, Night heen. En die heeft een cd gemaakt 2006, Before Me... met het nummer erop, Come Sunday. Eens even kijken, Gladys Night, Come Sunday... dear Lord of love. just passing by. Oh, he'll give peace and comfort to every trouble. Cause I know they're just clouds passing by. day. You can rest that day. Let Us Night, Come Sunday van de cd Before Me, cd 2006. Eh, ja, het is zondag, dat kon je ook horen aan dit muziekje. En het is een beetje religieus. En dan kom ik bij de gospel terecht. En dat is een groep met een beetje Nederlands tintje. Michelle David en de Gospel Sessions. Hebben inmiddels een derde cd gemaakt. En eh, ja, dat is prachtige muziek. De, de Gospel Sessions, dat is dacht ik Onno Smit en uh, Paul Willemsen, gitarist. En vooral deze derde cd is een hele mooie. En daar wil ik toch een stukje van laten horen. En dat doe ik ook nog omdat op dat nummertje Walk With Me... Eh, Benjamin Herman daar een beetje een uh, ja, jazzy randje aan geeft. Michelle David, volgens mij woont ze in Hoofddorp. Walk With Me van cd eh, Michelle David en de Gospel Sessions Volume 3. Michelle David en de, de Gospel Sessions. Ja, prachtig. Prachtig nummer. Gospelmuziek. Ik draai het eigenlijk nooit in het jazzuur. Maar de, als, dit, ja, dit past hier wel goed bij, vind ik. Eh, volgens mij een Amerikaanse zangeres die eh, in Nederland woont. Michelle eh, David. En wat een stem, hè? Wat een stem. En ja, dat blaaswerk was van onze vriend Benjamin Herman dan is het de hoogste tijd om ook iets van zijn eh, project te draaien. Project S, een eh, cassette uit 2018. Er staan mooie nummers op. Eh, deze keer kies ik voor Mon Histoire, Benjamin Herman. Benjamin Herman. Uh, uit, uh, ja, eigenlijk een soundtrack is het van een, uh, een documentaire, project S. En S staat voor een snoek, een Citroën. En, en dit is het nummertje Mon Histoire. En die Benjamin Herman, omdat hij 50 geworden was, had hij onder andere dit project. ik las het laatste interview met hem en ja, hij vindt het leuk om allerlei verschillende soorten muziek te spelen. Van easy listening tot, nou, we weten wel dat het een uitgebreide oeuvre eh, is wat hij op zijn naam heeft staan. En in datzelfde interview las ik dat hij een beetje keek naar Erik Dolphy... die in een jaar tijd 13 cd's had uitgebracht, waaronder een aantal live cd's. En dat vond hij wel heel erg mooi. En ja, Benjamin staat ook niet... Uh, uh, staat erom bekend dat hij ook heel veel jazzmuziek op cd of cassette uitbrengt. En wie dat ook doet, is iemand die we allemaal kennen. En dat is natuurlijk Van Morrison. En die heeft in 2018 ook weer een cd uitgebracht. Volgens mij in korte tijd de derde. En dat is een eh, Miss Otis Regrets heet die cd. En dat doet hij samen met eh, Joey de Francesco. En daarvan de titelsong Miss Otis Regrets. Mooi nummer ook. Minnesota's regrets. She's unable to lunch today, madam. Miss Minnesota's regrets. She's unable to lunch today. She said she's sorry. But let's not die in lover's lane. She strayed. Madam, Mrs. Otis regrets he's unable to love today. Day. But she woke up in the morning find that a dream of love was gone. Madam, she ran to the man who had led her so far astray, far astray, and from underneath a velvet gown. She drew a gun, shot her lover down. Madam, Miss Otis regrets is unable to learn. this regret Can't make it today Can't make it today Ja, het voordeel van het presenteren van dit, soort programma's is dat je zelf de muziek kan uitzoeken. En dat is toch prachtige muziek. Van Morrison en Joey de Francesco. Miss Otis Regrets van de gelijknamige CD. Eh, ja, dat, Van, Van Morrison is natuurlijk ook al een man op leeftijd. Soms een beetje norse man om, in de omgang. Maar de muziek die hij maakt, eh, ja, is een, een beetje een moeilijke man ook. Maar de muziek die hij maakt is toch fantastisch. En hier van deze cd is spat het plezier af. Dus heb je hem niet, ik zou zeggen, ga hem eens luisteren. Want hij is zeer, zeer, zeer de moeite waard. Ja, het zijn heel vaak de oudjes die mooie muziek maken. Want dat geldt ook voor een, uh, de, de ja, Lee Konitz is volgens mij in de negentig al gepasseerd. En eh, deze legendarische jazz-saxofonist musiceert vrolijk verder. Werkte nou samen met eh, eh, Miles Davis, Stan Keaton, Ornette Coleman... nou allemaal te veel om op te noemen. Maar nu heeft hij laatst weer een cd uitgebracht... met een Duitse pianist, Frank Wunsch. En Lee Konitz, cd'tje heet Prisma. En daarvan het nummer, een heel bekend nummer, Body and Soul... Eh, Lee Konitz. Ja, Lee Konitz. Samen met eh, Frank Hunsch, een Duitse pianist. En eh, ja, die, twee hebben wel meer cd's gemaakt. En vaak hebben ze op hun cd zo'n combinatie staan van klassieke muziek en jazz. En dat geeft toch een heel apart effect. Dit was een heel bekend nummer, Body and Soul. Eh, mooi nummer. Dan zitten we toch een beetje in de Duitse hoek. En dan heb ik nog iets gevonden wat wel grappig is, vond ik zelf. Misschien herken je de zangeres, misschien ook niet. Ik ga het gewoon even draaien. Het is wel eens leuk. Dus even kijken waar ik dat... Oh, hier heb ik het. Ein Stuhl bleibt doch ein Stuhl. auch wenn niemand darauf sieht. Tisch. Auch wenn niemals etwas steht Doch ein Tisch ist nicht ein Haus, denn ein Haus ist kein Zuhaus wenn ich ohne dich dort einsam bin, dann hat die Welt für mich. Ja, tot zover deze zangeres. Heb je herkend? Het is een cd uit 2012 met oude opnames. En de cd heet Weer Lieben Backerech. En eh, ja, een house is kein Zuhaus. En Weer Lieben Backerach. En dat is natuurlijk eh, Bert Burt Bacharach. En eh, ja, die zangeres. Dat is onze eigen Corrie Brokken. En maar datzelfde nummer is ook op een cd verschenen van V. Klaassen. En daar laat ik ook een klein stukje van horen. Want V. Klaas is natuurlijk wel een van onze beste Nederlandse uh, jazzzangeressen. V. Klaassen, dus even kijken waar ik V gezet heb. Hier heb ik het. Oh ja, ik, heb ik ga iets anders van het draaien, maar dit staat er ook op. A chair is still a chair. Even when there's no one sitting there. But a chair is not a house, and a house is not a home when there's no one there to hold your tight. Ja, dit komt allemaal van een cd af van V. Luck Luckchild. En daar wordt ze op bijgestaan door Olaf Polzien, piano, Peter Thiehuis, gitaar, Ingmar Heller, bas, Paul Heller, bas, klarinet en tenorsaxofoon. Paul Hellers, volgens mij haar echtgenoot. Eh, dat is best een aardig idee. Alhoewel er toch heel veel van dit soort nummertjes opstaan. Van eh, eh, ja, een beetje musical-achtige muziek zou ik bijna zeggen. Een beetje terreintje Oosterhuisstaal. Maar het staat wel een heel mooi nummer op. En dat ga ik eigenlijk draaien. daar ben ik wel een beetje van onder de indruk. En dat het nummer heet gewoon V, En dat is, dacht ik, ooit voor specifiek voor haar gecomponeerd door de trompetist Kenny Wheeler. Ik moet hem even opzoeken. V. Klaassen. En het nummertje V. Daar gaan we. Dat vind ik het mooiste nummer. heb geluisterd naar het eerste uur van CFM Jazz. Samenstelling en presentatie Alco B. En eh, we draaiden van alles wat modern en oud door elkaar. En dat gaan we twee uur ook doen. Twee uur onder andere op de rol Dusty Springfield, Shannon Shaw... Chico Hamilton, Bill Frissel, Ronnie Foster, Grace Kelly. Kortom, ik zou zeggen, blijf er nog even lekker bij. Mooie muziek. Oh ja, ook een beetje smooth muziek.